Drie uur. Door Negens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn consumenten voor bijna 5 miljoen euro opgelicht... door nepwinkels op sociale media. Om mensen te waarschuwen voor het gevaar van oplichters op internet... begint de autoriteit Consumenten en Markt vandaag een campagne. Directeur Hummelen zegt dat de ACM honderden klachten heeft gekregen. Een groot deel daarvan ging over aankopen die niet werden bezorgd. Maar ook kregen mensen namaakmerkkleding toegestuurd... of producten die heel anders zijn dan op de foto. Met online filmpjes en radioreclames wil de ACM mensen bewust maken van de risico's. Het Amerikaanse Olympisch Comité wil de Nationale Turnbond van de Verenigde Staten niet meer erkennen als officiële instantie. Het USOC vindt het huidige bestuur van de Turnbond niet capabel om een nieuwe koers te varen na het schandaal met teamarts Larry Nassar. Hij werd in februari veroordeeld voor misbruik van turnsters. De voorzitter van het Olympisch Comité in Amerika zegt in een open brief aan de turners dat ze beter verdienen. Het USOC neemt binnenkort een beslissing over de turnbond door middel van een interne stemming. Raadsleden in kleine gemeenten tot 24.000 inwoners krijgen met terugwerkende kracht een hogere vergoeding. Afhankelijk van het aantal inwoners kregen ze maximaal 618 euro per maand. Dat wordt 959 euro, net zoveel als hun collega's in grotere gemeenten. Minister Olongren trekt daar 10 miljoen euro voor uit. Ze wil zo het raadswerk in kleinere gemeenten aantrekkelijker maken. De Marokkaanse douane heeft in de haven van Tanger... bijna 500.000 ecstasypillen gevonden in een aanhangwagen uit Nederland. Drie mensen zijn aangehouden. De auto en aanhangwagen staan op naam van een Marokkaan die in Nederland woont. Hij zei dat hij meubels naar Marokko wilde brengen. Het weer, opklaringen vannacht. Vooral in het noorden kans op nevel of een mistbank. En het koelt af naar 4 tot 8 graden. Overdag eerst bewolkt, later op de dag meer zon.